Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De brandweer verwacht nog de hele nacht druk te zijn met blussen... bij de Loonse en Drunense duinen. Daar woedt sinds afgelopen middag een grote natuurbrand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen het vuur te bedwingen... maar de vlammen worden aangewakkerd door de wind. er zijn specialisten ingezet om geulen te graven... die moeten voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Onder meer vanwege de rook werd aan het eind van de middag een NL-alert verstuurd... met de oproep aan wandelaars en andere bezoekers om het natuurgebied bij Drunen zo snel mogelijk te verlaten. Topdiplomaten uit de VS en Iran zijn in Oman begonnen met de beladen onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. President Trump heeft sinds zijn aantreden dreigende taalgebruik richting Iran. En vanuit Teheran is daar verbolgen op gereageerd. Toch wordt er nu gesproken van een vriendelijke sfeer. Volgens het Witte Huis waren de gesprekken positief en constructief. Over een week gaan de onderhandelingen verder. Een doorbraak wordt niet snel verwacht vanwege het grote wantrouwen tussen Iran en de VS... Amerika wil hoe dan ook voorkomen dat Iran eigen kernwapens krijgt. Het Israëlische leger heeft Rafah ingenomen, de stad in de Gazastrook aan de grens met Egypte. De verdreven inwoners mogen niet terug, omdat Rafah ligt in de bufferzone die Israël aan de grens heeft ingesteld. De gebouwen die nog overeind staan zullen mogelijk met de grond gelijk worden gemaakt. Defensieminister Katz zegt dat het leger nog meer gebieden in Gaza moet innemen. Palestijnen die daar nog zitten moeten ook weg. Waarheen is onbekend. Israël ziet ze het liefst naar een ander land gaan. In de eredivisie zijn vanavond vier voetbalwedstrijden gespeeld. Nummer 2 PSV versloeg in Eindhoven Almere City met grote cijfers. Daar werd het 5-0. En nummer 3 Feyenoord won in Sittard met 2-0 van Fortuna. De andere uitslagen waren Sparta Rotterdam-Herenveen. Daar werd het 3-1. En NAC Breda Go Ahead Eagles werd gelijk een 1-1. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking en later buien. De minima vannacht liggen rond de 12 graden. Morgen begint bewolkt met buien vanuit het zuidwesten. En smiddags is er dan weer wat zon. Het blijft droog en 14 tot 17 graden.